uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De landing van een Israëlische sonde op de maan is mislukt. De Bereshit was vorige week succesvol in een baan om de maan gekomen... maar bij de landing hield de hoofdmotor ermee op... en daarna viel alle communicatie weg. De Bereshit was de eerste sonde van een commerciële partij... die op de maan zou landen. Er was een robot aan boord die het magnetische veld rond de maan zou gaan meten. Tot nu toe hebben alleen de Sovjet-Unie, de VS en China... succesvolle maanlandingen gedaan... Met de privaat gefinancierde Bereshit had Israël het vierde land willen worden. Een voormalige adviseur van president Obama wordt ervan beschuldigd dat hij heeft gelobbyd voor Oekraïne. Dat zou hij hebben gedaan in 2012, toen er nog een pro-Russische regering zat. De aanklacht komt voort uit het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. De oud-adviseur, de 74-jarige Gregory Craig, is de eerste democraat die wordt beschuldigd. Zijn advocaten zeggen dat hij onschuldig is. Onlangs opende het Amerikaanse ministerie van Justitie de aanval op ongeregistreerde lobbyactiviteiten voor buitenlandse overheden. Zeven Nederlandse institutionele beleggers voeren de druk op Shell op om meer te doen tegen klimaatverandering. In een gezamenlijk statement zeggen ze dat Shell zijn CO2-uitstoot harder omlaag moet brengen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Onder de beleggers zijn twee pensioenfondsen, Achmea en Egon. Ze zeggen dat Shell wel vooruitgang boekt, maar nog niet genoeg. Ze willen dat het bedrijf in 2050 zo'n 65% minder CO2 uitstoot. Met de huidige plannen komt Shell uit op een daling van 30%. Het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het hier en daar een graadje vriezen. Morgen geregeld zon, maar ook wat bewolking en een kleine kans op een winterse bui. En het wordt dan hooguit 9 graden.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Pearson Radio Show 1328 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit nieuwe Age muziekprogramma. Twee nieuwe werkjes. We gaan eens eh, ruim achter de piano zitten met de heren, even kijken, Stefan Wallach en David Nevu. En eh, Stefan die maakte het album Chapters, ehm, solo piano en... Eh, David ook trouwens, in de soft Blind of Grace. Dat zijn de twee werkjes. De nieuwe werkjes eh, voor dit uur van Peaceful Radio. Volgend uur hebben we natuurlijk ook eh, twee nieuwe werkjes. Ik wens je veel luisterplezier. Meer info via peacefulradio.info. En daar gaan we. Celtic harpist Trine Opsal, and you're listening to my latest album, At Colors to My Sunset Sky, on Peaceful Radio. Please visit my website, trineopsal.com. Doesn't make any sense Pod Boston.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 Yo, Jimmy, get the drop top double on. Ride around, Go pick up your crew. Ain't no telling what we're gonna do. Let's ride down the aisle and peep at the girl that's riding past. Or go have a barbecue. Just do what you wanna Vicente Avella. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavella.com. Guda Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Mm-hmm. William Ogmundson, and you're listening to Peaceful Radio.